De vrijwilligers zorgen ervoor dat er ook vervoer mogelijk is op plekken waar taxis en het openbaar vervoer niet beschikbaar zijn. Daar moet een redelijke vergoeding tegenover staan, vindt Dijksma. De Franse minister van Justitie, Taubira, stapt op. Reden voor vertrek is het plan van president Hollande om het Franse paspoort af te pakken van terroristen met een dubbele nationaliteit. Het gaat om terroristen die in Frankrijk zijn geboren. Van anderen met een dubbele nationaliteit kan het Franse paspoort al worden afgepakt. Taubira probeerde het voorstel tegen te houden. Ze zei dat het in strijd is met de fundamentele rechten van iedereen die op Frans grondgebied geboren is. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit naar statiegeld op plastic limonadeflessen deugde niet, meldt trouw. Het werd overhaast in elkaar gezet, want er was te veel politieke druk. Verder werd niet gemeld dat het onderzoek werd betaald door het bedrijfsleven. Dat wilde van het statiegeld af. Uiteindelijk bleef het statiegeld bestaan doordat het kabinet viel. Minister van der Steur moet ingrijpen in de hoge salarissen van de politietop, zegt de SP. Het AD meldt dat 20 politiefunctionarissen in 2014 meer verdienden dan een minister. SP-Kamerlid Kooijman vindt dat de politietop het goede voorbeeld moet geven. Politievakbond ANPV vindt de bedragen niet uit te leggen aan agenten op straat. De SGP wil dat de publieke omroep geen reclames meer uitzendt voor overspel. In het NOS Radio 1-journaal pleit de partijleider Van der Staaij voor een verbod van spotjes van Second Love, een soort gelijke reclames. Van der Staaij benadrukte dat veel echtscheidingen worden veroorzaakt doordat een van de partners vreemd gaat. Het weer nog bewolkt in enige tijd regen, vrij veel wind en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate.